Jobboot met het NOS-journaal. Net na de eerste dag van de NAVO-top in Wales. De Oekraïnse strijdkrachten raken steeds verder verzwakt door hun gevechten met pro-Russische separatisten. De NAVO heeft nu besloten om een aantal fondsen op te zetten om het leger van Oekraïne te ondersteunen. Nederland zal een van die fondsen leiden. Daarbij gaat het om verbetering van de logistiek en van de aankoop van materieel. De regering trekt daarvoor de komende twee jaar in totaal 400.000 euro uit. Premier Rutte benadrukte in Wales dat Nederland niets voelt voor wapenleveranties aan Oekraïne. De leiders van de 28 NAVO-bondgenoten hebben in een verklaring Rusland scherp veroordeeld voor steun aan de separatisten en de annexatie van de Krim. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid Joan Rivers is overleden. De comedienne overleed aan de complicaties van een hartaanval. Een dag eerder had ze in New York nog haar autobiografie The Diary of a Mad Diva gepromoot. Joan Rivers stond bekend om haar harde grappen, ook over zichzelf, en haar vele cosmetische ingrepen. Ze was een graag geziene gast in late night shows van Johnny Carson en Ed Sullivan. Later kreeg ze ook een eigen praatprogramma, maar dat was geen succes. Joan Rivers was 81 jaar. De jeugdtrainer van hockeyclub HGC in Wassenaar heeft bekend dat hij jarenlang heeft gefilmd in de dameskleedkamer. Op de beelden zijn honderden meisjes en jonge vrouwen te zien. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat er materiaal op internet is geplaatst. Dinsdag houdt de club een besloten informatiebijeenkomst voor haar leden. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers zijn van de politie, de gemeente en de jeugdzorg. De film Lucia de B van regisseur Paula van der Oest is de Nederlandse inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film gaat over verpleegster Lucia de Berg, die ruim zes jaar onterecht in de gevangenis zat... na beschuldiging van meervoudige moord in 2012. Herstel in 2010 werd ze definitief vrijgesproken. Half januari wordt bekend of Lucia de B wordt genomineerd voor de beste buitenlandse film. Het weer vannacht in het zuiden wat bewolking, verder is het helder. Morgen eerst geregeld zon, in de middag meer bewolking... en in het oosten en zuidoosten een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen 23 tot 26 graden.